Staatssecretaris Huizinga heeft de stad toestemming gegeven om per 11 februari helemaal over te stappen op de OV-chipkaart. Maar volgens de ondertekenaars zijn er nog te veel problemen met de chipkaart. Zo zouden er weinig oplaadpunten zijn en vergeten veel mensen uit te checken. Bovendien lopen veel transacties van de OV-chipkaart via het internet... en daar hebben ouderen en slechtzienden problemen mee... zeggen de initiatiefnemers van de petitie. Onder andere Omroep Max, reizigersorganisatie Rover... en organisaties van ouderen en gehandicapten. De petitie wordt morgenochtend aangeboden aan staatssecretaris Huizinga... voorafgaand aan haar overleg met de Tweede Kamer over de OV-chipkaart. De provincie Groningen en de Groningse hulpdiensten waarschuwen voor problemen door het tekort aan strooizout. Tot voor kort kon de provincie een aantal gemeenten met een tekort aan zout uit de brand helpen, maar dat lukt nu niet meer. De provincie waarschuwt daarom voor gladheid de komende dagen, vooral op gemeentelijke wegen. Ook kan het langer duren voor de hulpdiensten ter plaatse zijn. Sommige Groningse gemeenten hebben inmiddels helemaal geen strooizout meer. IJsland laat uitzoeken of de Nederlandse bank is voorgelogen over de toestand bij iSafe... De minister van Economische Zaken en Rijkjavik noemt de aantijgingen van oud-directeur Schilder van de Nederlandse Bank heel serieus. Schilder heeft naar eigen zeggen meerdere keren bij de IJslandse Centrale Bank zijn zorgen geuit over de situatie bij Landsbanki. Dat is het moederbedrijf van iSafe. Maar volgens Schilder kwamen de IJslanders keer op keer met een positief verhaal over Landsbanki. Dat zei hij gisteren bij de commissie De Wit, die onderzoek doet naar de kredietcrisis. De IJslandse minister laat nu uitzoeken of er inderdaad sprake is van misleiding. Het weer op veel plaatsen valt de regen. Vanavond wordt het kouder en neemt de kans op winterse neerslag toe. Morgen zon en af en toe een buit wordt dan 3 graden. Dit was het NOS Journaal. Je weet niet wat je hoort.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 This is what we're gonna do.